Water met het NOS-journaal. Bij de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op laat vrouwen veilig thuiskomen... is tot nu toe meer dan 100.000 euro ingezameld. De actie werd vrijdag opgetuigd om meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksueel geweld... mishandeling en femicide te steunen. Directe aanleiding is de dood van Lisa uit Apkoude. Dat meisje van 17 werd woensdagnacht aangevallen en gedood... toen ze naar huis fietste vanuit Amsterdam... Voor de moord zit een man van 22 vast. In Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren ze op dat moment bij bewustzijn. De schoten werden gelost in het stadsdeel Feyenoord. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. De politie doet nu onderzoek en spreekt met getuigen. Ook worden beelden van camera's in de buurt geanalyseerd. In de Gazastrook zijn vandaag zeker 25 Palestijnen omgekomen... bij Israëlische luchtaanvallen en beschietingen. De meeste waren vrouw of kind. Ze werden gedood in het zuiden van Gaza, zegt persbureau AP. In het noorden van Gaza zouden Israëlische militairen... minstens vijf Palestijnen hebben doodgeschoten. Volgens autoriteiten kwamen op die plek hulpconvooien Gaza binnen. Op andere plaatsen zouden nog eens zes mensen zijn omgebracht. Israël is intussen bezig met de voorbereiding van een grote aanval op Gaza-stad. Dat is volgens Israël nog altijd een Hamas-bolwerk. Telstar heeft in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten weggegeven. Op bezoek bij FC Volendam. Daardoor eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dat is alsnog een historische prestatie, want daarmee heeft Telstar voor het eerst in 47 jaar tijd een punt te pakken in de eredivisie. PSV versloeg eerder vanavond FC Groningen. In Eindhoven werd het 4-2. Daarmee heeft PSV de eerste drie wedstrijden van dit seizoen gewonnen... en staan ze voorlopig bovenaan. Het weer, brede opklaringen en de temperatuur daalt vannacht flink naar 5 tot 12 graden.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.